Mark Visser met het NOS Journaal. In Argentinië is een onderzoek begonnen naar het ongeluk met twee helikopters. Daarbij kwamen maandag twee Argentijnse piloten en acht Fransen om... onder wie drie bekende topsporters. De onderzoekers worden bijgestaan door Franse experts. Oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Op videobeelden is te zien hoe de helikopters met elkaar in aanraking komen en neerstorten. De weersomstandigheden waren op dat moment goed. De Senaat van de Amerikaanse staat Utah heeft een wet aangenomen die de ten uitvoerlegging van doodstraffen voor een vuurpeloton mogelijk maakt. De senatoren willen voorkomen dat ter dood veroordeelden hun straf ontlopen als de staat zonder injectiemiddelen komt te zitten. groeiend aantal medicijnproducenten staakt de verkoop van de middelen om te voorkomen dat ze voor executies worden gebruikt. De wet in Utah wordt pas van kracht als de gouverneur hem ondertekent. Die heeft nog niet gezegd of hij dat doet. Chipfabrikant NXP uit Eindhoven heeft opnieuw een bedrijf overgenomen. Het gaat om de Britse chipontwerper Altina SCS... dat onder meer technologie voor toegangspasjes en contactloos betalen maakt. Er is geen overnameprijs bekendgemaakt. NXP is de voormalige chipdivisie van Philips. Vorige week nam het bedrijf al voor bijna 12 miljard euro zijn Amerikaanse branchegenoot Freescale over. En met de overname van Altina wil NXP zich verder versterken in de consumentenmarkt. Dan nog het weer.